Ze hield er een gebroken arm aan over. Bij het ongeluk naar het onderzoek wordt ook een filmpje meegenomen... dat een dag eerder gemaakt lijkt te zijn. Daarop is te zien hoe een van de inzittenden... een loszittend onderdeel van zijn beugel heen en weer kan bewegen. Ook zou er een hoofdsteun van de attractie zijn afgevlogen. De eigenaar van de attractie, de Energizer, ontkent dat er al problemen waren voor het ongeluk. Voorlopig blijft zijn attractie dicht. Een man en een vrouw uit Zuid-Holland zijn opgepakt omdat ze met coronasteun gefraudeerd zouden hebben. Ze komen uit Dordrecht en Nooddorp. Zouden namens twee zorginstellingen 13 aanvragen hebben gedaan met valse documenten. De Engelse darter Andy Jenkins mag bijna 10 jaar lang niet meer darten vanwege matchfixing. Volgens de toezichthouder heeft hij zeker 12 van zijn eigen wedstrijden oneerlijk beïnvloed. Naast de jarenlange schorsing moet hij ook een boete van zo'n 20.000 euro betalen. Andy Jenkins heeft 15 dartstitels. En een spraakmakende zaak in een Australische rechtbank. Daar was vandaag de eerste zitting in een paddenstoelenmoordzaak. Een vrouw zou haar schoonfamilie hebben vergiftigd met paddenstoelen. Ze nodigde hen uit voor een etentje, vertelt correspondent het leek allemaal prima te gaan, maar een paar uur later al werden alle vier de gasten ernstig ziek. En gingen naar het ziekenhuis met wat ze dachten toen nog een voedselvergiftiging. Ehm, maar niet heel veel later overleden haar schoonouders en iets later ook haar schoonzus. En haar schoonbroer heeft het alleen overleefd eh, na een levertransplantatie. De giftige paddenstoelen zaten in een beef Wellington. De vrouw zegt dat ze het niet weet hoe die daarin kwamen. Het weer, ja, het is zonnig en het is overal lekker warm. Op de meeste plekken boven de 20 graden in het zuidoosten. Een graad of 25. Morgen is het nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt ook op gang in Noord-Holland. Naast een paar korte files de meest oponthoudt nu op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor utrecht Rijn 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En wat opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoren...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 Toezichthouder NVWA onderzoekt beelden van de dag ervoor. Toen zat een beugel los en brak een hoofdsteun af. Voormalig president van Suriname, Jules Weidenbos, is overleden. Hij kwam te volgen Surinaamse media al jaren met gezondheidsproblemen. Hij was 83 jaar. De eerste officiële zomerse dag van het jaar is een feit. Iets voor half vier werd het 25 graden in de beeld. Het weer is nu ook nog zomers warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 11. Morgen dan ook volop zon en 24 tot 28 graden.